4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Schotse stad Glasgow zijn meerdere doden gevallen bij een steekincident. Volgens de BBC zijn er drie mensen omgekomen. De verdachte zou door de politie zijn neergeschoten. Ook een agent werd neergestoken. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Britse media melden dat het steekincident in het trappenhuis van een hotel was. Een deel van het centrum van Glasgow is afgesloten. De politie zegt dat de situatie onder controle is. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 68 miljard euro. Oftewel 8,7 van het bruto binnenlands product. dat is een stuk lager dan twee maanden geleden werd verwacht. Toen hield het kabinet in de voorjaarsnota nog rekening met een tekort van 92 miljard euro. Premier Rutte spreekt van een begrotingstekort van astronomische omvang. Dat dit kan, komt door buffers die we hebben opgebouwd, zegt hij. Een man van 53 is veroordeeld tot 21 jaar cel... voor het doden van de Delftse crimineel Karel Pronk. Het Openbaar Ministerie had een jaar meer geëist. Pronk werd in augustus 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten... voor een koffiehuis in Delft. Verschillende mensen waren daar getuigen van. De dader, Errol J., werd vorig jaar zomer in Spanje gearresteerd. De rechter acht moord bewezen. Het motief daarvoor is onduidelijk. De verdachte heeft tijdens verhoren van de politie... en tijdens de behandeling van zijn zaak in de rechtbank altijd gezwegen. Amerika is nog niet uit de Wereldgezondheidsorganisatie eh, gestapt. President Trump kondigde dat een maand geleden aan... maar volgens de WHO is er nog geen brief uit Amerika ontvangen. Trump heeft al wel de Amerikaanse bijdrage stopgezet. Hij zegt dat de Wereldgezondheidsorganisatie foute informatie heeft verspreid over het coronavirus. Dat hij de crisis heeft onderschat en dat hij niet kritisch genoeg was tegen China, waar de eerste uitbraak was. De chef van de WHO zegt dat Trump beter had kunnen wachten op een onafhankelijk onderzoek na de pandemie. Het weer volop zon en heet. Vanavond en vannacht is het in het hele land een enkele onweersbui mogelijk. dan koelt het af naar 19 graden. Morgen wisselend bewolkt en dan komen er verspreid regen- en onweersbuien voor. En met 22 tot plaatselijk 27 graden in het oosten is het minder heet. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk in de regio. Er staat bij elkaar bijna 50 kilometer file. Het is vooral erg druk op de A7 van Horen naar de Afsluitdijk. Tussen Den Oever en Brezandijk is de vertraging 40 minuten. Veel mensen gaan naar Friesland. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Sassenheim een kwartier vertraging.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 Come on, that she runs. It's a lonely night my bed Make Love this summer. chose me to slay. I saw what you did uh-huh, and said nothing. But watch. Clocked and kept bluffing. And schemed to capture the skill of your rapture.